Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De moordenaar van Humera krijgt een hogere straf. Het meisje van 16 werd 2,5 jaar geleden doodgeschoten bij haar school in Rotterdam. Haar ex kreeg eerder 14 jaar en tbs, maar in hoger beroep is dat nu 20 jaar en tbs geworden. Volgens verslaggever Onno Beukers is de familie van Humera opgelucht. Ik heb zojuist de advocaat eh, van de familie eh, heel even gesproken. Zij geeft aan dat deze straf, die 20 jaar cel, veel meer recht doet wat hen is overkomen. Dat eh, Humera dood is geschoten. Dat, dat, ze krijgen Humera daar natuurlijk nooit mee terug. Maar 20 jaar maakt wel veel verschil ten opzichte van eh, de 14 jaar die hij eerder eh, kreeg, eh, kreeg opgelegd. Umira werd voor haar dood jarenlang gestalkt en bedreigd door Bekir E. Op 8 juli wordt er in het hele land gestaakt in de kinderopvang. Een week eerder gebeurt dat op sommige plekken ook al. Het is een protest over een nieuwe CAO. Volgens de vakbond wordt er te weinig gedaan tegen de hoge werkdruk en dus komen ze in actie. Een opvallend bitcoin-verhaal uit Zuid-Afrika. Twee broers uit het land zijn er ineens vandoor gegaan met meer dan 2 miljard euro aan bitcoins. Ze hebben een platform opgericht waar mensen konden investeren in crypto, maar zijn nu dus spoorloos. Telefoontjes gaan meteen naar voicemail, hun site ligt plat en ook de bitcoins zijn onvindbaar. Als de broers het geld echt hebben gestolen, gaat het om de grootste diefstal van cryptomunten ooit. En pas op met drank en drugs, zeggen verslavingsexperts tegen jongeren die dit weekend weer gaan feesten. Door de lockdown is je lichaam het niet meer gewend. Ja, mensen hebben waarschijnlijk gewoon een minder goede conditie dan voor corona. Dus een combinatie van minder sporten, meer zitten en, eh, en misschien dat ze zelf corona gehad hebben. Eh, en dat betekent voor, ja, voor een aantal mensen die... Eh, ja, normaal gesproken misschien ook wel niet zoveel gebruiken... dat ze vorig jaar helemaal niet gebruikt hebben. En als ze dan dit jaar weer gaan gebruiken of drinken... dan moeten ze misschien een beetje wat lager doseren dan ze normaal zouden doen. Want ga je nu meteen vol gas, dan kan je sneller paniekaanvallen krijgen... geïrriteerd raken of agressief worden. Om de boel weer wat op te frissen komen er voorlichtingscampagnes. Het weer nog, het is op veel plekken bewolkt en af en toe regent het ook. Het is zo'n 17 tot 23 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt en is de kans op regen ook groot. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat file tussen Schorrel en Bergen 5 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 Op 8 juli is er een landelijke stakingsdag in de kinderopvang, meldt vakbond FNV. Dat gebeurt uit protest tegen het CAO-akkoord dat gisteren is getekend. Volgens FNV gebeurt er te weinig tegen de hoge werkdruk. De man die in 2018 de Rotterdamse scholieren Humera doodschoot... is in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs. Dat is een hogere straf dan de 14 jaar cel en tbs die hij eerder kreeg. Minister Grapperhaus vindt dat er niet hoeft te worden opgetreden tegen kroegen die vanavond tussen 10 uur en middernacht open blijven. Vanaf middernacht mogen ze door de versoepelingen weer open. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen vallen. Het wordt vanmiddag 17 tot 23 graden. virgin. twice too much, still not enough for it. 106.9 FM. more than need to replace me. You're on the runway track on the good. I only painted a picture, telling where we could be at. Like a heart and attached where it should. You done gave it away, you had it till you took it back.